Het nationale aftelmoment bij de Hofvijver in Den Haag is wel gewoon doorgegaan, net als de nationale vuurwerkshow in Rotterdam. Op andere plekken, zoals in het Haagse Laakkwartier, is de vuurwerkshow afgelast, net als de show op Scheveningen. Maar daar en in Duindorp gaat het vreugdevuur wel door een meter of vier naar beneden. Het gebeurde in de Boulevardwijk, nabij het centrum van Arnhem. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is nog niet bekend. In het westen van Costa Rica is een klein vliegtuig neergestort. Het vliegtuigje verongelukte door nog onbekende oorzaak in bergachtig gebied. Bij de crash zijn tien Amerikaanse toeristen en twee bemanningsleden omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt uit of er nog Nederlanders bij zijn. Op de Noordzee is een chemicaliëntanker tegen een booreiland gevaren. Volgens de kustwacht is er flinke schade aan de boeg van het schip en aan het productieplatform. Verder is er geen lekkage en is er niemand gewond geraakt. De aanvaring gebeurde aan het begin van de avond op zo'n 25 kilometer van Juliana-dorp. Het booreiland is overigens onbemand en niet meer...